Dat zei hij tegen de NOS. Zeker is dat nog niets. Het besluit valt waarschijnlijk vanmiddag op een videoconferentie van de ministers van Verkeer. Het luchtruim boven Nederland en andere Europese landen is nog dicht in verband met de aswolk van de vulkaan op IJsland. De KLM en andere luchtvaartmaatschappijen stellen dat de lucht schoon genoeg is om weer te vliegen. Maar in Zwitserland zijn asdeeltjes gemeten op een hoogte van 4 tot 5 kilometer. En volgens de NAVO is er in zeker één F-16-as aangetroffen. De inspectie Verkeer en Waterstaat benadrukt dat het luchtruim boven Nederland niet helemaal dicht is. Sinds gistermiddag mogen helikopters, zweefvliegtuigen en kleine vliegtuigjes weer de lucht in omdat ze laag vliegen. KLM en Air France voeren opnieuw testvluchten uit. Vier van de vijf agenten wordt wel eens geconfronteerd met bedreiging of intimidatie. Dat blijkt uit onderzoek van de arbeidsinspectie die de situatie zorgelijk noemt. Volgens de onderzoekers doen korpsen te weinig om agressie en geweld tegen agenten te voorkomen of te beperken. De inspectie adviseert om agenten beter te trainen in communicatieve vaardigheden. En ook zouden er op politiebureaus hogere en bredere balies moeten worden gebouwd. De korpschefs hebben in een reactie toegezegd de problemen aan te pakken. Het dodental van de aardbeving in China is opgelopen tot 2000. Aanvankelijk leek het aantal slachtoffers mee te vallen, maar vooral dit weekend zijn er onder het puin nog veel slachtoffers gevonden. Voor een vierjarig kind en een Tibetaanse vrouw kwam de redding nog op tijd. Ze werden vannacht levend onder het puin vandaan gehaald. Bij de aardbeving in de provincie Qinghai raakten meer dan 12.000 mensen gewond en zeker 100.000 mensen zijn dakloos geworden.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 I left them here, I could have sworn. These are my salads. day slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small.